moet met het NWS-journaal. In Asmara, de hoofdstad van Eritrea, zijn volgens lokale diplomaten zeker drie raketten neergekomen. Die werden afgevuurd vanuit buurland Ethiopië. Onder meer de internationale luchthaven zou zijn geraakt. Rebellen in de opstandige Ethiopische regio Tigray hadden al gedreigd met aanvallen op Eritrea. Dat volgens hen de Ethiopische regering helpt met het onderdrukken van de opstand in Tigray. De rebellen eisen meer zelfstandigheid. Bij de strijd met het Ethiopische leger zijn honderden burgers gedood. Ook zijn veel mensen op de vlucht geslagen. De Armeense Veiligheidsdienst zegt een poging tot een staatsgreep en moordaanslag op de premier van Armenië te hebben vereideld. De koplegers zouden tegen het akkoord zijn dat Armenië deze week met Rusland en Azerbeidzjan sloot om de strijd in nagorno karabach te beëindigen. Volgens het akkoord moet Armenië in de komende weken meerdere gebieden teruggeven aan Azerbeidzjan. Bij een brand op de intensive care van een ziekenhuis in Roemenië zijn tien doden gevallen. Zeven anderen raakten gewond. De brand brak uit op een afdeling waar coronapatiënten worden verpleegd. De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting. Guus Hidding stond afgelopen avond voor het eerst op het trainingsveld als bondscoach van Curaçao. De 74-jarige trainer tekende in augustus al een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar. Zijn komst liep vertraging op door een arbeidsconflict... tussen Hiddings voorganger Bicentini en de voetbalbond van Curaçao. Afgelopen week sloten Bicentini en de bond een overeenkomst... waarna Hiddink alsnog officieel als bondscoach aan de slag kan. Curaçao hoopt zich te kwalificeren voor het WK in 2022... maar volgens Hiddink is die route voor dit elftal ingewikkeld en lang. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af vannacht. Ook kan er nog een bui vallen. Het blijft erg zacht, rond de 12 graden. Overdag vanuit het westen regen.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 Feel so holy, holy, holy, holy, holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. Cause the way you to have to make this announcement, but uh, we have to shut down the plane.